Drie uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In het koerbrand. Het hotel wordt ontruimd. Volgens de eerste berichten is het vuur ontstaan in de keuken van het hotel. Op beeld is te zien dat er veel rook aan de zijkant bij het dak van het koerhuis vrijkomt. Of er mensen zijn gewond geraakt bij de brand is nog niet duidelijk. De nationale politie moet er zeker 5000 agenten bij krijgen. Deze oproep doet burgemeester Abu Taleb van Rotterdam aan het volgende kabinet. Volgens hem zit er geen lucht meer in het politiesysteem. In zijn eigen regio heeft Abu Taleb behoefte aan zeker 400 tot 500 politiemensen extra... vanwege onder meer terrorismebestrijding, drugsoverlast en cybercrime. Grote en middelgrote steden willen dat het Rijk 150 miljoen euro vrijmaakt... voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het geld moet worden gebruikt voor het inhuren van juristen, zegt de G32, een verbond van steden. Als voorbeeld wordt gegeven dat criminelen sneller worden getroffen als de gemeente een pand sluit waar wiet wordt geteeld of waar zwart geld wordt wit gewassen. Amerikaanse journalisten zijn in het Museum van Oudheden in Mosul geweest, dat deze week door het Iraakse leger op islamitische staat werd heroverd. Ze troffen een vrijwel verwoest gebouw aan met kapotgeslagen kunstwerken. Bij hoge uitzondering mochten fotografen van het persbureau AP de puinhoop vastleggen. Het Zweedse Hof van Beroep heeft bepaald dat vijf Afghaanse tieners het land worden uitgezet... omdat ze een minderjarige Afghaanse jongen hebben verkracht. Het Hof heeft daarmee een uitspraak van een rechtbank ongedaan gemaakt. Die had de vijf veroordeeld tot 15 maanden jeugddetentie. De groep had de jongen in oktober in een bos onder bedreiging van een mes verkracht. Het Hof van Beroep zegt dat de argumenten om de tieners Zweden uit te zetten zwaarder wegen dan om het niet te doen. Het weer, vooral in het midden en zuiden nog regen. In het noordwesten breekt mogelijk de zon even door. Het is 7 tot 11 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer droge momenten. Morgen is het vooral in het zuiden bewolkt, met soms regen. Elders is er wat zon en het wordt dan een graad of 12.